Nieuw in de CD op 100 deze week. Op 100 Coming In voor de Kill van Climby Fisher. 98 Stormfront van Billy Joel. Op 96 The Greatest Hits van Billy Ocean. Op 95 Runaway Horses van Belinda Carlisle. 91 At Last van Lou Rawls. En 90 Now This Is Music deel 11 door diverse. Op nummer 70 Mental Floss for The Globe van de Urban Dance Squad. En dan krijgen we op nummer 61, 45, 39, 37, 36 en 33 het beste uit 25 jaar top 40, allemaal eh, verschillende afleveringen. En de hoogste nieuwe binnenkomen deze week staat op nummer 21. Daar komt binnen Urk van de Nits. Trouwens, deze aflevering van de CD-show wordt gemaakt door Jan van Ditmars, uiteraard Wim van Putten. En aan de andere kant van het glas hebben we onze trouwe Michiel Richardson. Ja, we gaan er even een draaien uit de CD Top 10 van deze week. Want op nummer 6 vinden we de pop classics van Glennet. Hier is Robin the Hooded Man. popclassics van Glennet. Je luisterde naar Robin the Hooded Man en popclassics van Glennet staat op nummer 6 deze week in de nieuwe CD Top 10 van de CD Top 100. De CD-singles slaan we in verband met eh, het ruimtegebrek over vanavond. Ik krijg wel het overzicht, maar we draaien er niet heen. We gaan meteen luisteren naar de eerste volwaardige CD, want uh, klaar ligt Welcome to the Beautiful South. En daarvan hoor je Girlfriend, gevolgd door I Love You, But I'm Boring, The Beautiful South. satisfied. He's just a canine running round on heat. Must resist. Don't let him squirm his way into you. a to you. No need to sympathize, cause he's not worth the time. You've got to find someone who's true. hear that beautiful sound. Cause I'm permanently yawning. What about the time of the fancy dress? When you came dressed as your mom. And there I was, splendid in my penguin suit. So scared to show my bill. You must have been listening to your carousel, your carousel. Mm. That carousel. Remember the time when I turned the house into a rocket ship. And you refused to come to Mars, you said and you had to be back by six to watch your Carousel Carousel mm, Carousel Satins much too far You had to watch Carousel What's going on in there? We first met, I asked you for your hand. I didn't really mean that hand. I meant join hands, bake fella cake, carry around sticky tape, and love those devil dogs. Be an Indian elephant, bait straight people. But you must have missed my wink. You must have missed my wink. you know. You must have missed my wink. I really do love you. My wink. So must have missed my wink. Maybe you were too busy listening to carousel, carousel, listening to carousel. Mm -hmm. A listening carousel, watching carousel, watching watching carousel, listening carousel, living carousel. Watching carousel, listening carousel, living carousel watching carousel. You are listening carousel. You are living carousel. You are watching carousel. You are living carousel. You are watching carousel. The Beautiful South was dat met Welcome to the Beautiful South. De band is eh, erg groot in Engeland. En nog niet zo lang geleden hadden ze hier een gigantische hit. Ja, even de CD-singles keurig voor je op een rij gezet. Hier zijn ze. Aurora van Nova, Never Too Late van Carly Minogue. Terence Van Darby met This Side of Love, Martika met Feel the Earth, Brother Beyond en Drive On, Need a Little Taste of Love van de Doobie Brothers, Falling Out of Love van Ivan Neville, Jimmy Somerville en Commande Diradieu, Geoffrey Williams met Blue, Mental Ska van Langzy D, popsong van David Sylvian, Dance Hall van Sly Robbie, Slayer en Hunting the Chapel, Inside Out van Gun, Lina Lovitch met Wonderland, Seduction met True Love en de laatste Tom Lane en Shimmer. Morgen staan ze weer op pagina 357 van Tros Teletext. Alle cd's die we vanavond draaien hoor je het eerst hier bij de Tros. Zo ook de volgende, Level 42 en Level Best. Er staan alle grote hits van Level 42 op en uiteraard het enige nieuwe stuk is Take Care of Yourself, wat eh, op het ogenblik in de hitparade staat. Van Level Best van Level 42 hoor je Love Games en daarna It's Over. come home. I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can. But I can see another. Level Best was dat van Level 42. De volgende cd die is net niet warm meer, maar wel hartstikke nieuw dus. Eric Clapton en zijn nieuwe product heet Journeyman. Aan het nieuwe album van Eric Clapton wordt onder andere meegewerkt door... Het echte gigantische eh, waslijst met grootheden. Phil Collins, Robert Gray, Daryl Hall, George Harrison, Cecil en Linda Womack, Chaka Khan, Pino Palladino, de beroemde bassist, Katie Kersoon en David Sanborn, om er maar een paar te noemen. Van dit album van Eric Clapton hoor je No Alibis en daarna Bad Love. nieuwe Eric Clapton. Hij heet Journeyman en morgen ligt hij in de winkel. Ja, dan neem ik even de importen met je door. De eh, releases van de Nederlandse platenmaatschappijen die vind je morgen terug op uh, Tros Ook dat in verband met de tijd. Bij de import eh, zijn de volgende titels uit Secret Lovers van Atlantic Star, L.A. van The Beach Boys, Christmas at My House van Larry Carlton, Dream Syndicate en It's Too Late to Stop Now, The Collection van Edgar Winter, Rare Orbison Volume 2 van Roy Orbison, Strange Fire van Indigo Girls. En dan de laatste, en dat is een verhaal apart, Build to Last van Grateful Dead. Van Grateful Dead eh, circuleren er hier in Hilversum voor de radiomedewerkers promotiepakketten. Promotieverpakkingen waar de cd in zit en ook een spelkaart. Het ziet er echt fantastisch uit. De disc zelf is een picture disc, dus het, het is echt een, eh, gelikt eh, geheel. Nou, die promotiepakketten die zijn via de importplatenzaken zelfs te koop. Maar de gewone CD die wordt dinsdag in de normale winkels verwacht. En die wordt dus gewoon door de Nederlandse platenmaatschappij uitgeleverd. Build to Last dus van Grateful Dead. Dat is straks ook de prijs in de prijsvraag. Wij geven vijf van die uiterst chique promotiepakketten weg. Grateful Dead is een band die in 1967 werd opgericht. En de uitingen van de leden van de groep, ook de muzikale, die zijn altijd beïnvloed geweest door het gebruik van verdovende middelen. In San Francisco werd door Jerry Garcia, eh, de voorman van de groep zou je kunnen zeggen, onder andere LSD uitgedeeld. In Amerika is de groep nog steeds uiterst populair. Vorig jaar werden tijdens de tournee door dat land alle bezoekersrecord opnieuw gebroken. Van het nieuwe album van Grateful Dead, Build to Last, dus hoor je het titelstuk en daarna Standing on the Moon. must call. You can take a lot of reckoning, but you can't take it all. There are times when I can not help you out, and times that you must fall. There are times when you must live in doubt, and I can't help. songs another of defeat. A scrap of down some forgotten Standing on moon where talk is cheap and vision Dat is de prijs die je nu kunt gaan winnen. Grateful Dead en Build to Last. Het is de hoogste tijd voor de prijsvraag. Dit is de troost. Johan van Witmars. Ja, daar gaat hij weer. Vorige week draaiden we Justin Hayward eh, samen, samen met Mike Bad. Met de LP Classic Blue. Daar draaiden we een nummer van, twee nummers zelfs. Eh, maar de vraag was: Mike Bad schreef ooit eens een wereldhit. En welke wereldhit dat was. Uit die film, hè? Die tekenfilm. Ja. ja. Dat was natuurlijk uit Bright Eyes en dat werd gezongen door Art Garfunkel. Ja. Die vijf cd's die gaan naar Itje Wassenaar, Eendendal 25 Nieuwe Kerk aan de IJssel, André Hofman de Nijkampen 36 in Emmen, Jaco Hornes Soevereinburg 20 in Nieuwegein, B. Krom Schoenerstraat 2 in Zaandam en de laatste die gaat naar Bert Broggehaard, Nachtengaal 55 in Wijk bij Duurstede. Mhm. En deze week is hij weer terug, de CD-klok. CD-klok, ze zijn er weer. Ja, hij is weer op voorraad. Deze week gaat hij naar Dita de Wilde, Vleerdamse Dijk 15 in Rokanje. Gefeliciteerd. Ja, en eh, Jan, dan de vraag voor de komende week. Ja. <laughs> het is ernstig. Het is ja, heel ernstig. Ik hoop niet dat luisteraars het persoonsverheerlijking vinden, want dat zou ik vervelend vinden. Maar ik kwam, er, kwam er met een schok achter dat ik eh, in februari 1990 eh, dit programma enige jaren presenteer. En ik wilde eigenlijk vragen, heb jij enig idee hoeveel jaar dat is? Vandaar mijn grijze haren. Als je het goede antwoord weet. Het adres is de Troste CD Show postbus 6060 1200 GZ. Goede zender in Hilversum. Dus hoeveel jaar zit ik hier achter de toeter op dit uur? Eh, of in dit programma moet ik zeggen. Het goede antwoord op een briefkaart naar de Troste CD-show postbus 6060 1200 GZ. Goede zender in Hilversum. En eh, als je mazzel hebt, heb jij volgende week die prachtige promotieverpakking van Grateful Dead te pakken met Build to Last. Dat was het hè Jan? Dat was die weer. Dankjewel. Ja, de eh, volgende artiest is Chris Ria en het album heet Road to Hell. Je hebt er misschien al iets van gehoord op de Nederlandse radio, want de platenmaatschappij in Nederland heeft wat banden hier en daar uitgezet. Maar de CD is nog niet uit, tenminste niet in Nederland, maar wel via de import. En daar hebben wij de CD vandaan. Van het nieuwe album Road to Hell van Chris Ria hoor je Texas. Warm winds blowing, heat blue sky and a road that goes forever. Been thinking about it lately, been watching some TV, been looking all around me and what has come to be. Been talking to my neighbor and he agrees with me. It's all gone crazy. Well, my wife returns from taking my little girl to school. She got beads of perspiration as she tries to keep her cool. She says that mess it don't get no better. There's gonna come a day someone's gonna get killed out there to her and say, Texas. She says, What? I said, Texas. She says, What? They got big long roads out there. Warm winds blowing, heaving blue skies. out of here. Well, I got a little brother, several meters high. Yeah, he's built just like a quarterback, and he swears he'll testify. He says he's been to Texas, and that's the only place to be. Big stakes, big guns, no trouble here. Yeah, yeah. Oh, I'm going to Texas. van Chris Ria. Wij hadden uit de import de compact disc. Hij heet Road to Hell. Het laatste album, ja, dat is wat speciaals. En ik kan er eh, ook maar één stuk van laten horen. Van World Trade. En de CD heet ook zo. Het aardige van, het, eh, van de muziek die ze maken is dat het een, eh, ja, zeg maar een beetje symfonische rock is. Je herkent duidelijk hier en daar yes-invloeden. Keith Olsen was de producer van het album, bekend van plaatwerk van onder andere Whitesnake. Dus Af en toe is het best wat stevig, maar het is ook weer niet te hard. Het is het eerste album van deze viermansformatie World Trade. Je luistert naar Wasting Time. together, you and I. The memories are all I have to show. I can remember when you were lost and so lonely then. You needed someone, someone Trade was dat, van de groep World Trade. Ik hoop dat je het een leuke kennismaking vond. Het ehm, is 1 minuut voor 10 geworden. We gaan uh, even plaatsmaken voor eh, de sterreclame en voor het nieuws. En ja, daarna ben ik heel graag bij je terug met een soft CD-uur. Dus zet je luie stoel klaar, dim het licht, neem er een glaasje wijn bij. En geniet direct bijna 60 minuten lang non-stop van de allermooiste CD-muziek. Tot zo. zitten er klaar voor. Een uur lang de allermooiste CD-muziek in hi-fi stereo. Aan het eind van dit uur zal ik je alle titels geven van de CD's die we vanavond gedraaid hebben en de uitvoerende artiesten. De geluiden die we tussendoor draaien komen ook allemaal vanaf Compactdisc. Veel plezier. Through all the bodies decaying, you come up smelling of roses. You take the final decision to carry on. You think of sweet Josephine back home where fields are green sweat, no blood, no stench, no more. I've ever been so ashamed. You brought those ugly thoughts into our En wat heb je nou gehoord het bijna afgelopen uur? Hier zijn de titels van de compactdiscs en de uitvoerende artiesten. We begonnen met White Horses in the Snow van Maarten Peters. Daarna Bank Statement van Tony Banks. Je hoorde een duet van Alistair Gordon met Jenny Klimek. Eldorado van Patrick O'Hearn. The Scattering van Cutting Crew. The Sensual World van Kate Bush. Words of a Mountain van Wally Badarou dan Hanging Around the Observatory van John Hyatt, The Shouting Stage van Joan Armatrading, The Beach Boys instrumentaal met Pet Sounds, The Bible van The Bible, Julia Fordham, uitsluitend begeleid op bas door Pino Palladino van de CD Porcelain, en net hoorde je Hats van de Blue Nile. We hebben er nog eentje voor je. Daarmee gaan we de tijd volmaken tot de ster van 11 uur. Dat is Tom Rotella en Home Again. De CD-show werd vanavond gemaakt door Michiel Richardson, Jan van Ditmars en Wim van Putten. Tot volgende week.